11 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de ruim 850 hypotheekadviseurs van ABN AMRO hebben er ruim 100 wel eens een handtekening van klanten vervalst om een hypotheekaanvraag sneller af te ronden. Dat blijkt uit onderzoek van de bank. De fraude kwam eind vorig jaar aan het licht. Enkele adviseurs zijn ontslagen of herplaatst. Anderen zijn berispt en moeten hun prestatiebonus over 2016 inleveren. Volgens ABN AMRO stonden de adviseurs onder druk om te presteren mede door de reorganisatie waarbij ze vreesden voor hun baan. ABN AMRO betreurt dat het misging, maar heeft wel begrip. De bank zegt dat de procedures te ingewikkeld waren en heeft die aangepast. Uitbaters van wereldwinkels die de cadeaubonnen willen verzilveren die bij hen ingeleverd zijn, krijgen nul op het rekest. De pot van de stichting die het geld beheert van de wereldwinkel cadeaubonnen is leeg. Het heeft te maken met bestuursproblemen in het verleden, schrijft de Volkskrant. De stichting heeft de wereldwinkels nu gevraagd om in te stemmen met een herstelplan. En daarin staat dat ze de komende jaren de ingeleverde cadeaubonnen niet kunnen verzilveren, maar wel 20% van hun nieuwe voorraad ermee mogen afrekenen. Op die manier moet de kas weer een gezonde buffer opbouwen. Volgende week wil de stichting een besluit hierover nemen. Radiopiraten gebruiken steeds vaker geweld om te voorkomen dat hun zendapparatuur in beslag wordt genomen. Dat zegt het agentschap Telecom. Inspecteurs van het agentschap worden geregeld agressief benaderd en zendmasten worden gebarricadeerd met asbestplaten. De laatste jaren treedt het agentschap harder op tegen zendpiraten. Het Amerikaanse congreslid dat vorige maand een Britse journalist mishandelde... heeft zijn excuses aangeboden. Ook geeft hij 50.000 dollar aan een organisatie die opkomt voor persvrijheid. De journalist werd tegen de grond geslagen toen hij het congreslid bevroeg... over verkiezingen in dienststaat Montana.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 dancing so close.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 shape of you tutto ciò che trovo io. Fammi camminare lungo le argini.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 有风。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 La mujer cambió mi suerte. Se la de mí, que nadie sepa mi sufrir. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte ¿Y Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero nunca más. Que gano con decir que una mujer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 something just like this. some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 the join. make them last. Cause they will not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 do. Now give me just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 that thing. I uh, push it harder back on me. So let me.